om zo snel mogelijk hun geld bij DSB weg te halen. GroenLinks, SP, PVV en Verdonk willen een parlementaire enquête naar de gang van zaken. Een meerderheid van de gemeenteraad van Tilburg vindt dat burgemeester Vreeman moet opstappen. Uit een rapport over het Atje Theater bleek dinsdag dat Vreeman informatie heeft achtergehouden voor de raad en zijn eigen collegeleden. Gisteren werd al duidelijk dat verschillende fracties geen vertrouwen meer hebben in Vreeman... En nu ook de SP die conclusie heeft getrokken is een meerderheid voor zijn vertrek. Het besluit over de DSB-bank is uitgesteld. De rechtbank van Amsterdam geeft DSB tot morgen 12 uur de kans om te praten met mogelijke overnamekandidaten. DSB zegt dat ze niet zelf met de Nederlandse grote banken heeft kunnen overleggen. DSB wil het met die banken hebben over de financiële risico's die DSB loopt. Die risico's worden door die banken volgens DSB als te ernstig ingeschat. Als DSB kansen ziet voor overname krijgt het nog langer de tijd. Zo niet, dan zal de rechter het faillissement uitspreken. De laatste Nederlander die in de 19e eeuw is geboren is overleden. Grietje Jansen Anker is 112 geworden. Ze was al ruim drie jaar de oudste inwoner van Nederland. De oudste Nederlander is nu Bertha van Hasselt uit Breda. Zij is in 1901 geboren en hoopt eind volgende maand 108 te worden. Het weer, veel zon, het is 9 tot 12 graden. Morgen eerst regen, later opklaringen en veel wind en dan wordt het een graad of 12.